Uur. Goedenavond, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Ook in Noord-Limburg worden duizenden mensen geëvacueerd. De Maas stijgt vanavond sneller dan verwacht. En daarom moeten veel mensen in Venlo en Roermond hun huis uit. Maar ook verder stroomafwaarts, zegt de veiligheidsregio. Het zijn plekken eigenlijk overal aan beide zijden van de Maas. Ik kan een paar eh, dorpen noemen. In, in Bezel, in Kessel, in, eh, in Reuver. Eh, eh, dat gaat verder ook naar Stijl, gemeente Venlo. dan naar Velden, Lom, Arsen. En zo gaan we verder door naar Mokenmiddelaar. Overal zijn wel plekken die, die risico's vormen. In Venlo zijn ze al bezig met het evacueren van het ziekenhuis. De kans is klein dat het ziekenhuis onder water loopt, maar ze willen het risico niet nemen. Eerder vandaag moesten 3000 mensen in Zuid-Limburg hun huis uit omdat daar een gat in een dijk zat. Dat is inmiddels met zandzakken gedicht. In België zijn door de overstromingen al meer dan 20 mensen omgekomen. Er zijn ook nog 20 mensen vermist. De premier van het land noemt het de mogelijk zwaarste overstromingen in België ooit. Dinsdag is daarom dan ook een dag van nationale rouw. Het zal een moment zijn om stil te staan bij het grote menselijke verlies. Het zal ook een moment zijn om eh, blijk te geven aan solidariteit, blijk te geven aan nabijheid, blijk te geven aan verbondenheid. Ander nieuws. Onze buurlanden nemen extra coronamaatregelen voor Nederlanders die die kant op willen vanwege de coronacijfers hier. Wil je naar Duitsland, dan moet je een negatieve test hebben of volledig gevaccineerd zijn. Ook moet je je online registreren. En ook Nederlanders die naar België willen, moeten een negatieve test laten zien. Bij het RIVM zijn in een dagtijd meer dan 11.000 positieve tests gemeld. Ruim 300 meer dan gisteren. Er liggen nu 265 coronapatiënten in het ziekenhuis zijn er 75 meer dan gisteren. Het weer nog blijft droog vanavond. Vannacht komt het af naar de graad of 14.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 Op de ring van Amsterdam, de A10 Noord, is richting Amersfoort een ongeluk gebeurd. Tussen Landsmeer en Durgerdam is de rijbaan afgesloten. Het verkeer kan omrijden via de A10 Zuid. Op de A10 Noord richting Zaanstad zat daardoor ook file.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 you like Elvis? you look like Elvis and you dance like Elvis? I said stop. Give me a cool Corona. Oh, shut up. you. I can't take this anymore. You know, Listen to her. oh, she's like a nightmare. You know, when she's sad, cut right, Mom.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 Het getal bepaalt het aantal mensen dat besmet wordt door één besmettelijke persoon. Dit R-getal is door de manier van berekenen overigens altijd van twee weken geleden. Het gat in de dijk in Meersen is dicht. De dijk is versterkt met zandzakken. Er komt nog wel water doorheen. Het acute gevaar dat een aantal dorpen onder water loopt is geweken. Maar de veiligheidsregio Limburg-Zuid onderzoekt de stabiliteit van de dijk nog wel. En in en rond Venlo zijn evacuaties begonnen van zo'n 10.000 mensen vanwege de hoge waterstand van de Maas. Laaggelegen delen langs de Maas, de hele plaats Arsen, het Vicurie ziekenhuis in Venlo worden allemaal ontruimd. En inwoners van Aaien, Bergen, Barlo en Kessel wordt opgeroepen te vertrekken. Het weer, morgen veel zon en 21 tot 25 graden. naar het zuiden, Holland plat in de Spaanse zon.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 Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, esta rumba, esta guitarra, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. siempre cantaré. Cuando se inma dolores, cuando se quema el amores, cuando se inma la su vela, cuando se inma dolores, cuando se inma dolores, cuando se quema el amores, cuando se inma la su vela, cuando se inma la dolores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, esta rumba taitana que yo siempre cantaré, pero no cantaré, pero no siempre cantaré esta rumba taitana, que yo siempre cantaré. baila, baila, baila, baila, baila, baila, esta rumba está gitana, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré, esta rumba está gitana, que yo siempre cantaré.